De locatie is afgezet en omwonenden hebben een brief gekregen waarin staat dat ze niets mogen opruimen. Gisteravond werd na een urenlange operatie een jongen van vijf onder het puin vandaan gehaald. Hij is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Zijn vader werd gistermiddag al gered. De politie roept twee agenten op het matje die bij de ingestorte grillroom een selfie maakten... terwijl reddingswerkers op de achtergrond bezig zijn. Onacceptabel, zegt de politie op Twitter. In Groot-Brittannië doet Manchester City onderzoek naar mogelijk een racistisch incident... in de wedstrijd tegen stadgenoot United. Een City-fan leek racistische gebaren te maken toen United-speler Fred een corner wilde nemen. Ook lijkt Fred te worden bekogeld door aanhangers van City. De club doet samen met de politie onderzoek en zegt dat iedereen die schuldig is... een levenslang stadionverbod kan verwachten. De wedstrijd werd door Manchester United gewonnen met 2-1. De film The Favourite heeft de meeste prijzen gewonnen bij de European Film Awards. Het kostuumdrama werd in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese film. Jorgos Lantimos kreeg de prijs voor beste regisseur. Olivia Colman, die in de film de rol van koningin Anne speelt... kreeg de onderscheiding voor beste actrice... En ook viel de favorite in de prijzen voor beste comedy, camerawerk, montage, kostuums en visagie. De prijs voor beste animatiefilm ging in Berlijn naar de Spaans-Nederlands-Duitse film Buñuel in the Labyrinth of the Turtles over de Spaanse regisseur Louis Buñuel. In de Eredivisie heeft AZ door een overwinning op PEC Zwolle... het verschil met koploper Ajax teruggebracht tot drie punten. De Alkmaarders wonnen in Zwolle met 3-0. PSV boekte afgelopen avond een simpele zege op Fortuna Sittard. Het werd 5-0 in Eindhoven.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 Hey, this is Tiesto, and today's guest on Musical Freedom Radio is Cheyenne Giles. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the N-O-T-O-R-I-O-U-S. You just lay down slow. Recognize the real dawn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the out. Sirius XM's BPM. Freedom Radio on BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. Radio on Sirius XM's BPM. in the rave. Wrong with no in the rave. I'll go mad with bass in the rave. until late night in the rave. Rave, rave, rave, rave, rave, rave, rave. some more A-line, this life lies. I'm so high, they one too many, and my friends ain't with me. I'm about to say goodbye. Yo, I can't lie, I'm mesmerized by these lies. I'm so high, they one too many, my friends ain't with me. I'm about to say goodbye. Yo, what up? This is Sean Giles, and you're rocking with me for one hour on Musical Freedom Radio on Sirius XM's EPM. Musical Freedom Radio on BPM. And you're listening to a special guest mix from Cheyenne Giles. don't know. living my life, getting up dreams. fijne dagen.